Daarop werden rozen neergelegd bij een gat in een hek om de dieren met hun favoriete eten naar buiten te lokken. Een paar reeën verlieten toen de hortus in haren. De andere dieren zijn met zachte hand door het gat naar buiten gedreven.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 en beloofde hij zijn dokterstitel niet meer te gebruiken. Gutenberg zegt nu dat hij heeft onderschat hoe zijn fouten zouden overkomen bij de Duitse bevolking. Voordat hij in opspraak raakte werd Gutenberg genoemd als mogelijke opvolger van bondskanselier Merkel. ING heeft een boete van 130.000 euro gekregen omdat de bank te makkelijk hypotheken heeft verstrekt. Volgens de autoriteit Financiële Markten was de bank niet kritisch genoeg bij hypotheken voor zelfstandigen. Ook jonge mensen voor wie de ouders garant stonden kregen te makkelijk een hypotheek. ING heeft zijn beleid inmiddels aangepast. Tegenstanders van de Libische leider Gaddafi zijn zich aan het bewapenen. Ze gebruiken daarvoor wapens uit legerdepots die ze in het oosten van Libië hebben veroverd. Op beelden van Al Jazeera is te zien hoe ze kisten met munitie openen en luchtafweergeschut neerzetten. De Venezolaanse president Chavez heeft steun betuigd aan Gaddafi. Hij zegt dat het Westen een lastercampagne is begonnen om de oliereserves van Libië te bemachtigen. Verzekeraars die verschillende tarieven rekenen voor mannen en vrouwen maken zich schuldig aan discriminatie. Dat heeft het Europese Hof bepaald. In sommige Europese landen betalen vrouwen een lagere premie voor een levensverzekering of een autoverzekering. De beslissing van het Hof kan ertoe leiden dat verzekeraars hun premies voor vrouwen gaan verhogen. Dit jaar is een record aantal mensen en organisaties voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het zijn er 241, dat zijn er 36 meer dan vorig jaar. Dat heeft het